nooit worden achterhaald. Hackers hebben ontdekt dat er op de stations niet eens in- en uitgecheckt hoeft te worden. Dat kan door van tevoren op de eigen computer het beginpunt in te voeren. De fraude werkt vooral bij treinreizen, omdat de toegangspoortjes daar nog niet werken. Gisteren bleek al dat de OV-chipkaart kan worden opgewaardeerd met een eenvoudig computerprogramma en een kaartlezer van een paar tientjes. In Den Haag heeft een Egyptische man van 52 geprobeerd zichzelf in brand te steken. Dat gebeurde voor de Egyptische ambassade aan de Badhuisweg. Volgens ooggetuigen goot de man een spiritusachtige vloeistof over zich heen. Toegesnelde agenten hebben de man opgepakt en onder een douche gezet. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de Wadden kans op een sneeuwbui. Morgen af en toe zon.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 I met a dark haired beauty where they laid the whiskey down in southern Arizona in a little border town. She had to dance for money in that dusty old saloon, I dropped a dollar in the jukebox, played that girl a tune, yeah. Never see it coming, it just hits you by surprise. It's that cold place in your soul, that fire in her eye that makes you come together like wild horses when they run. Now the cards are on the table, and the bullets in the gun, yeah. you sitting on my lap. We still had shots to kill when a man pulled up on the bar in a Cadillac DeVille. Grabbed her by her raven hair and threw her in the floor. Said no free rides for the cowboys, that ain't what I pay you for, no. She jumped up and grabbed my pistol, stuck it in the fat man's back. Said open up the safe and put your money in the sack hands behind him and put a blindfold on his eyes. If you're dumb enough to chase this man, you dumb enough to die. Never see it coming, it just hits you by surprise. It's that cold place in your soul, that fire in her eyes that makes you come together like wild horses when they run. Now the cards are on the table and the bullets in the gun. the border, down into Mexico. When you're running from the law, ain't that where everybody goes? We came to a town with a name I couldn't spell. She gave me what I came for in that Mexican motel. I woke up to sirens and the sound of running feet. There were 50 federales locked and loaded in the street. She grabbed my 44, I grabbed the money in the sack. She kissed me for the last time and we headed out the back. Every gun was on us and every heartbeat pounded. And there's only one thing left to do when they got you all surrounded. She fired that old pistol, but we didn't stand a prayer. The money hit the gravel, bullets filled the air. You never see it coming, just hit you by surprise. It's that cold place in your soul, that fire. Like wild horses when they run, now the cards are on the table and bullets in the gun. Toby Keat en Rivers Rutherford, zij schreven het samen, Bullets in the Gun.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 Nog zo'n oude getrouwe, ik heb het over John Anderson. Nobody's Got It All heette de cd die hij uitbracht in 2007 en dit is daarvan de titeltrack. Jimmy lives in a big house. At 16 he got a new car. Swears his father doesn't know he's alive. Wishes he could be like Tom. Goes fishing with his dad. But Tom and his hand-me-down clothes. Wishes he could have a car like Jimmy. look that way. And don't it help to know wherever those chips may fall? Everybody's got something, but nobody's got it all. Oh. Oh. Lonely is a raving beauty, got men waiting in line. Never has found the right one already married she could be like Molly, still married to her high school sweetheart. But Molly walks by the mirror, wishing she could look more like Lola. Oh. Nobody's got it all. Nobody's got it made. No one's got everything. Though it may look that way. And don't it help to know wherever those chips may something, but nobody's got. En ook in dit jaar, het jaar 2011, eh, zal ik eh, regelmatig wat oudere muziek draaien. Maar ja, wat is oud hè? in eh, de country of in de, de muziekbusiness. Als iets één week uitgebracht is, dan is het eigenlijk alweer een heel oud nummer. Terwijl het zo mooi is, dat je het eigenlijk nooit zult vergeten. En iedere keer kom je tot de ontdekking dat oude nummers nog steeds nieuw zijn. Voor mij wel, want ik ben helemaal niet hitgevoelig. Rascal Flats. This Each everyday love. sun shines through my window. Lands on the face of a dream come true. I shuffle to the kitchen for my coffee. And catch up on the front page morning news. Then she walks up behind me and throws her arms around my neck just another normal thing I come to expect. It's ordinary, plain and simple, typical, this everyday Every afternoon I make a phone call Listen to the voice that warms my heart I drag myself through a few more hours Then head on home to try and be the dog Her smile will be right there When I step through that door And it'll be that simple, typical, this everyday. get enough of us everyday Can't get enough. In 2010, toen eh, was Loretta Lynn 50 jaar bezig in het vak. Ze heeft heel wat eh, LPCD-singeltjes uitgebracht, heeft heel wat optredens achter de rug. En tegenwoordig doet ze het wat rustiger aan. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet eh, geëerd wordt daar in Amerika. Is een nieuwe cd verschenen, A Tribute to Loretta Lynn, Coal Daughter. En dat is misschien wel een van haar grootste hits. Wordt nu gezongen door die Loretta Lynn, Cheryl Crow en Miranda Lambert. in a cabin on a hill in Butcher Holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make smile. het daarom al even van eh, Loretta Lynn toen ze nog een heel klein kind was. Ja, Dolly Parton en Shania Twain, die hebben ook zo'n verhaal. Hè? De American Dream wordt dat wel eens genoemd. Van eh, heel arm naar, eh, nou ja, noem het maar bijna stinkend rijk. En dit, dit is Dwight Jokum van zijn cd Tomorrow Sounds Today. dat uh, eh, Chad Atkins op een avond eh, naar tv zat te kijken. En eh, hij zag hem voorbij komen, deze Dwight Jokum, in een of andere programma op tv... waar jong talent de kans kreeg. En deze Chad Atkins die zei van... ja, dat is een man die ik wel in mijn band wil hebben. En zo is Dwight Jokum aan zijn stardom gekomen. Kent u het nummer nog? Too Old To Die Young? Dit is er de tegenhanger van... There's so much about you that moves me. I can't put my finger on one thing. I know you're something special in my life. This may be heaven, and baby, you're my angel. What a sweet existence. I've gotta say this to you. It's something. stem hoor, dat is de stem van Daniel Smith. Dan moet ik even denken aan eh, Wim van der Vliert. En Wim van der Vliert die maakt dan weer deel uit van de formatie Cash on Delivery. De laatst verschenen cd was uit 2007, eh, Echoes of Leaving. Hier hoort u beiden, Jacqueline en Wim. sky. eigenlijk maar eh, heel zachtjes in de backing vocals van Cash on Delivery. Maar ik zal wel eens een cd op gaan zoeken van hem en daar zult u hem duidelijker in horen. Een stukje live. Wilma, Marcel Smulders en Wim van der Vliert. I Swear, live opgenomen in de KRO Studios. Do you look alright? And I say yes, you look alweer even geleden dat, eh, dat dit opgenomen is. Maar uh, eh, 2001, ja, Wim van der Vliert wordt hier ook weer genoemd als uh, eh, backing en als lead, nee niet als lead gitarist, als backing gitarist. En daar is nog zo'n prachtig nummer opgenomen op diezelfde dag in 2001. When You Say Nothing At All. Alison Krauss en haar Union Station hebben het bekendgemaakt, maar door deze drie wordt het ook prachtig vertolkt hoor. land my home. Without saying a word, you go light up the dark. Try as I may. Marcel Wilma wordt dan nog een keertje aangekondigd. When you say nothing at all. Ruud Hermans, hij nam op dat moment afscheid van het programma Country Time. En had zelf ook wat optredens met zijn vaste gitarist Cor Mutsers. little hole in a little girl. Oh, hello world. Every day I drive by a little white church. It's got these little white crosses girl. Sometimes I forget what living's for, and I hear my life through my front door, and I breathe it in. Oh, I'm home again. I see my wife, little boy, little girl. Hello, world. Lady Antebellum van dezelfde cd als waar eh, American Honey op staat. Prachtig nummer, American World, Hello World, die Lady Antebellum. Het was geschreven door Tom Douglas. En dit, dit is Kenny Chesney. Neil Treasure schreef, I Lost It. I had a hundred dollar ring in my hand. So weak and tired I could barely stand. from being up all night, praying she'd say yes. So with a hopeful heart, I hit one knee. With a tear in her eye, she looked at me. It was the moment of truth. I was scared to death. My life hung on what that tear meant. And she smiled at me, and I lost it. No one can make me cry. and bills, losing touch with friends, and that apartment got smaller every day. Then one night the walls finally closed in. I came home late, she said, Where have you been? You used to call and tell me you're on your way. She said, This is how out the door. made love like it was the first time. afkomstig van een CDX eh, augustus 2000, eh, If I Lost You, Kenny Chesney. En wat ik dan ja, vaak zo, jammer vind aan deze CDX, er staat maar heel weinig informatie op. En dan denk ik bij mezelf van, wie is nou die dame die daar zo mooi dat laatste zinnetje mee zong, hè? Een beetje in dezelfde stijl dit hoor. I wouldn't be a man. Josh Turner. There's a slow moon rising. It's shining on your skin. The way your body moves me, I know that. zei dan net heel tijd, Wim van der Vliert, prachtige zanger, prachtige stem heeft die man. Maar ik, ik, kon het u niet echt laten horen. Nou heb ik één nummer gevonden van de formatie Cash on Delivery. Alweer van jaren geleden. Maar hier heeft hij de stem van die uh, Wim van der Vliert dus echt, hè? Geschreven door de bassist van deze formatie Cash on Delivery. En dan heb ik het weer over Abwelte, No More You. I love my woman. I swear that's true. But the devil inside of me still wants her to. When we're together. in staan Daar is een dame uit eh, Duitsland. Eh, of is het nou Oostenrijk? Nou, daar ben ik het even kwijt. Duitsland of Oostenrijk. En zij heeft ook een cd uitgebracht. Haar eerste cd. En daar staan prachtige liedjes op. Hoor. Allemaal door haar zelf geschreven. Of geschreven door Richard Dobson.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 Koninklijk bemiddelaar Van der Lanotte heeft zijn ontslag aangeboden aan koning Albert. Die heeft het ontslag aanvaard. Van der Lanotte is 99 dagen bezig geweest om de plooien tussen de verschillende partijen glad te strijken. Maar vandaag, na een vergadering van zo'n zes uur, kwam hij tot de conclusie dat de partijen niet tot overeenstemming zouden komen. Het kabinet wil de missie naar Kunduz aanpassen. Recruten krijgen in het nieuwe plan geen zes, maar 16 weken training, melden betrouwbare bronnen in Den Haag. De recruten krijgen dan niet alleen schietles, maar ook les in echt politiewerk. Het is een van de veranderingen waarmee het kabinet de twijfelende oppositie in de Tweede Kamer tevreden wil stellen. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie, omdat gedoogpartner PVV tegen is. Voor het debat zei GroenLinks-fractievoorzitter Sap dat premier Rutte met de rug tegen de muur staat en dat hij echt moet bewegen. De OV-chipkaart kan ook worden gekraakt zonder dat het bedrijf dat achter de kaart zit, Translink,